Van 12 uur. Michel Koenen met het RW is op piekmomenten niet altijd goed bereikbaar. Dat zeggen de inspecties die onderzoek deden naar de grote stroomstoring in januari in Amsterdam. De landelijke meldkamer van 112 raakte toen overbelast. Mensen moesten soms minutenlang wachten of kregen helemaal geen gehoor. Voor iemand die dringend een ambulance nodig had kwam de hulp te laat. Volgens de inspecteurs had er sneller extra personeel moeten worden ingezet. De attractie die op een kermis in de Amerikaanse staat Ohio afbrak... staat ook op de Tilburgse kermis. De attractie is gemaakt door een Nederlands bedrijf... dat laat weten dat het kermistoestel voorlopig dicht blijft. Het bedrijf sluit niet uit dat de attractie op meerdere plekken in Nederland staat. Bij het ongeluk in Amerika kwam een man van 18 om het leven. Zeven mensen raakten zwaar gewond. Waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog altijd niet duidelijk. Angel Maria Biar is opgestapt als vicevoorzitter van de UEFA. De Spanjaard wordt in eigen land verdacht van corruptie, fraude en het verduisteren van geld. Zo zou hij geld uit de bondskas hebben gehaald om mensen om te kopen voor zijn herverkiezing. Ook zijn zoon wordt genoemd in het onderzoek. Biar is al bijna 30 jaar voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij werd daar pas geleden geschorst vanwege het onderzoek. Zelf weigerde hij op te stappen. En Biar zit ook nog in het bestuur van de FIFA. Of hij daar wel kan blijven is nog niet duidelijk. En het is nog altijd niet duidelijk wanneer de A2 tussen de knooppunten Holendrecht en Amstel weer open gaat. De snelweg in de richting Amsterdam is verzakt door boorwerkzaamheden. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe stabiel de, de grond onder het wegdek is en hoe lang de werkzaamheden nog gaan duren. Wanneer er weer auto's over de weg kunnen durft Rijkswaterstaat niet te zeggen. Het weer nog bewolkt, nu en dan met zon en tot de avond bijna overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N242 Middenmeer Alkmaar staat door de werkzaamheden bij de Leegwaterbrug 2 kilometer file.